Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Het besluit van de om niet mee te doen aan het begrotingsakkoord kost de partij veel zetels, zegt Maurice de Hond. In zijn wekelijkse peiling komt de partij op 19 zetels, dat is 6 zetels minder dan in de peiling van vorige week. Het verlies voor de PvdA ontstond na het besluit om niet mee te doen aan de zogenoemde Kunduz-coalitie. Van de vijf partijen die wel meedaden aan de Kunduz-coalitie verliest volgens Maurice de Hond alleen de VVD... De partij zou nu 31 zetels halen, een verlies van 2. Bij een bootrace voor de kust van Californië zijn drie mensen om het leven gekomen. Een vierde opvarende wordt vermist. De vier voeren op een zeiljacht dat meedeed aan een race tussen Newport in Californië en het Mexicaanse Ensenada. Even voor het middaguur werd het schip als vermist opgegeven. De kustwacht trof later de drie lichamen aan, dus enkele wrakstukken. Wat er precies is misgegaan is nog niet duidelijk. Het is de tweede keer in een maand tijd dat er bij Californië doden vallen bij een bootrace. Twee weken geleden kwamen vijf mensen om toen hun boot omsloeg tijdens een race bij San Francisco. In Enschede zijn vandaag meer agenten op de been dan normaal bij de wedstrijd van Ajax tegen FC Twente. Aanleiding is het mogelijke kampioenschap van Ajax. Op een supportersite van Ajax stond vrijdag de oproep om massaal naar Enschede af te reizen omdat bij een eventueel kampioenschap vandaag en morgen geen huldiging in Amsterdam is. Supporters van Ajax die met de auto naar Enschede komen mogen de stad niet in. Ajax supporters zijn alleen welkom als ze met de buscombi-regeling naar Twente komen. Ajax kan vandaag alleen kampioen worden als het wint van Twente en als Feyenoord AZ eindigt in een gelijkspel.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 Met een, eh, denken wij, weer bijzonder programma. En waarom bijzonder? Eh, we gaan eh, een paar dingen extra doen. Dat is in de eerste plaats muziek draaien van Toet Stielemans. Want die is vandaag 90 jaar geworden. Daar gaan we natuurlijk aandacht aan besteden. Zowel aan zijn mondharmonica als aan zijn gitaarmuziek. Ehm, en we gaan vandaag principieel heel veel Nederlandse muziek draaien. Ehm, althans muziek van Nederlandse jazzartiesten. Van Nederlandse bodem. En we begonnen met In the Sentimental, sentimental Mood. Van en door Duke Ellington met John Coltrane. En waarom? Omdat het vandaag ook de geboortedag is van Duke Ellington. Die in 1977 is overleden. Ik zei het al, Toet Stielemans. Om maar even in de sfeer te komen. We gaan er nog eh, verdeeld over het programma meer van draaien. We hebben een nummer dat hij heeft opgenomen met een hele Braziliaanse uh, cast. En het nummer is OB. was Numberless Times. Een nummer gecomponeerd door bassist Frans Rondé. Frans Rondé die leidt al ehm, meer dan 25 jaar elke dinsdagavond maar weer opnieuw in jazzcafé Elsaas in Amsterdam. Een trio met gasten en verzorgt daar prachtige avonden. Op deze cd eh, speelde Kloes van Mechelen tenorsax, Naast Frans Rondé op de bas, Nick van de Bospiano en Lex Lammen op de drums. Er zijn ook, eh, eh, wat ik al zei, wekelijks gasten. Elk jaar maar weer, het hele jaar door. En ik laat nog één opname horen van zo'n bijzondere combinatie. Want naast het trio is er principieel altijd één vocalist of vocaliste en één eh, solist. En een van die pareltjes die we daar hebben gehoord dat eh, staat ook op een cd. En dat is het nummer You Get A Habit. Waar Lea, Lea Klein, Lea Klein een oorsprong een Amerikaans of een Engels in het Nederlands en het, in het Engels zingt. En Robert Veen speelt daar prachtig de altsax. You Get A Habit. Vraag me niet, hoe is het zo gekomen? Het waren dromen, meer niet. Ik wou alleen zo nu en dan een praatje, een maatje, meer niet. Maar nou besef ik wel dat ik je niet kan laten gaan. Wat heb je met mij gedaan? nog een keertje doen Je zit al een beetje onder mijn huid Want opeens was het raak En je had me aan mijn haak Je zit al een beetje onder mijn huid Ik dacht het is maar voor een enkele keer Ik blijf mijn eigen baas Maar ben je even weg dan mis ik je weer En dan laat me los Ben in elk geval de klos Ik zit in de val en kom er niet uit Ik zie alleen maar jou als ik mijn ogen sluit Je zit alleen bug seems to act just like a drug You're getting to be a habit with me Let me stay in your arms I'm addicted to your charms You're getting to be a habit with me I used to think your love was something that I could take or leave alone But now I couldn't do without my supply I want you for my own Oh, I can't break away I must have you every day As regularly as coffee or tea You've got me in your clutches And I can't break free You're getting to be a habit with me like a drug You're getting to be a habit with me Let me stay in your arms I'm addicted to your charms You're getting to be a habit with me I used to think your love was something that I could take or leave alone But now I couldn't do without my supply must have you every day As regularly as coffee or tea You've got me in your clutches and I can't break free You're getting to be a habit with me You zit al beat you on the Manhattan. You're getting to be a habit with blijft mooi allemaal. Lea Klein, You get Have It. Een andere Nederlandse groep is eh, een, groep rondom Koos van der Hout op trompet. En John Clayton op de bas, Ben Jansen op de bas, pardon. Jeff Hamilton op de drums. En Axel Hagen op de gitaar. Eh, stuffy. This Masquerade. Gespeeld door het trio van Rob Agerbeek. Met ehm, natuurlijk ook allemaal Nederlandse herenmuzici. Harry Emery op de bas en Ben Schreuder op het slagwerk. We gaan iets terug in de tijd naar de Millers. Met uh, Eddie Doornbos die ook zingt Just a Gigolo. just a gigolo Everywhere I go People know the part I'm playing Paid for every dance Selling each romance Every night some heart betraying And there will come a day Youth will fade away then what will they say about me When the end comes I know They say just a gigolo As life goes on without me might be trying I tell you There will come a day Youth will fade away Then what will they say About me When the end comes I know They say just Gigolo As life Millers. Dat is van een heel oude generatie. Toen was jij nog heel klein. Uh, volgens mij was je er nog niet eens. ja, eh, nou, ik ben nog steeds heel David. klein. Dus. <laughs> maar je hebt, wat, eh, je hebt ook wat heel moois. Ja, ik heb muziek bij me van Bert Boeren. Ik heb het al eerder gedraaid. En dan hoorde ik dat jij daar samen mee hebt gespeeld. Ja, ooit natuurlijk. Bert Boeren heeft heel lang in de Dutch Swing gespeeld. Is een vooraanstaand trombonist. En... Ehm, wat ga je draaien is van zijn quintet? Ja, nou het is een live opname, eh, opname samen met Johnny Boston in... Oh, eh, eh, het plein 79. Ja, geweldig. ik heb eigenlijk geen idee. er staat niet echt iets van een titel bij, maar er zitten wel, denk ik, leuke namen bij. Johnny Boston, Bert Boeren, Carlo de Wijs. Op het orgel, ja. orgel. Martijn van Ittersen en Martijn Vink. Nou, dus eh, we gaan maar even gewoon... Toppers! Ja. <laughs> towns with barons or earls. Won't go to Harlem dressed in ermine in our pearls. She won't dish the dirt with the rest of those girls. That is why the lady is a tramp. She loves the cool, fresh wind in her hair. Life without care. She's broke, but that's okay. Hates California, cause it's cold and it's damp. That is why the lady is a tramp. staat stevig. Uh, Bert Boeren en Konijn. De quintet Bert Boeren. Geweldig. Eh, zoals ik al eerder aankondigde, zijn we bezig om vandaag eh, aandacht te geven aan heel veel Nederlandse muzikanten. Er is natuurlijk heel veel goede jazzmuziek in Nederland te horen. Ook gespeeld door Nederlandse muzici. Een van die dingen is een, ehm, een cd die in 1998 is uitgekomen met regionale muzikanten. En daarop staan uh, eh, Rekaart, onze medepresentator van ZFM Adam Spoor, Frans van Tongeren piano, Rob Veenhuizen piano, uh, contrabas, Kees van Lent aan de drums, Wally Zeilmaker gitaar, Jolanda Kaart zingt. En we gaan ze horen in het, een, een, ja, in welk nummer? Een heel mooi nummer. En dat is Fine and Mellow. so me. Ja, ZFM-luisteraars, het eerste uur zit er alweer bijna op met de klanken van de winners onder leiding van Henk Meutgeert. Gaan we eruit en eh, hopen we u na het nieuws weer terug aan de, aan de luidspreker te hebben. Om weer eh, mooie muziek te laten horen van voornamelijk Nederlandse bodem. Met eh, een speciaal een aandacht voor de jarige Toet die vandaag 90 geworden tot zometeen.